Die waarschuwen wel dat dit bouwtempo niet vol te houden is, vertelt Ruben Eg van de economieredactie. Ja, je ziet nu dat er al vier jaar op rij meer binnenkomt dan dat eruit gaat. En daarom moeten ze voor die nieuwbouw geld gaan lenen enerzijds moet je dat geld lenen. Je moet er anderzijds ook rente over betalen. En die wordt er eh, ook niet eh, minder op. Vorig jaar werd eh, meer dan de helft van de nieuwbouw van corporaties gebouwd met geleend geld. Grote techbedrijven vormen een grote bedreiging voor de democratie en informatievoorziening in Nederland. Daarvoor waarschuwen nieuwsmedia in een gezamenlijk statement aan informateur Buma. Eén op de negen kinderen haalt informatie alleen nog maar van chatbots. En dat is zorgwekkend, zegt journalistenvakbond NVJ. Als jij bij ChatGPT eh, iets, invult en je krijgt een antwoord... heb je geen enkel idee waar die informatie vandaan komt... wat het algoritme daarachter, hoe dat is ingesteld... We hebben geen idee. Ik weet ook niet wat mijn, of mijn buurvrouw hetzelfde antwoord krijgt. En dat is een probleem. Het is voor het eerst dat grote media met z'n allen een oproep aan de politiek doen. In het zuiden van Tsjechië zijn twee treinen op elkaar gebotst. Zeker 57 mensen raakten gewond en een aantal van hen zou er slecht aan toe zijn. De botsing was vanochtend vroeg. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. En het gaat dit jaar iets beter met de mentale gezondheid van studenten. Dat zegt het RIVM. Studenten geven hun leven gemiddeld een 6,8. Ze ervaren minder prestatiedruk en eenzaamheid in vergelijking met vier jaar geleden. Toen werd het onderzoek midden in de coronacrisis gehouden. Het alcohol- en drugsgebruik onder studenten is wel ongeveer hetzelfde gebleven. Studenten vepen vaker dan vroeger. Het weer, af en toe opklaringen met een zonnetje, maar vooral grijs met in het westen winterse buien met kans op hagel of natte sneeuw. En het wordt vanmiddag niet warmer dan een graad of 5.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 feeling love in the deepest form. Give you the keys and all. You even help me when the beef is on. Tell me what you feel. Yeah. Uh, i am feeling something real. the same way. You make the Girl, I want you. Girl, I need you, babe. Slow down, love. Uh-huh. Don't thinking it was. I know you used to see me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million and dubs. But I changed, only got eyes for her, believe me. Ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all. Cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, I need you.